Sit van der Linde met het NOS-journaal. De situatie in de Ethiopische regio Tigray dreigt opnieuw te escaleren. Rebellen in het gebied zeggen dat het regeringsleger een grootschalig offensief is begonnen... met artillerie, straaljagers en drones. De Ethiopische regering heeft het offensief niet bevestigd. Vorig jaar november brak er oorlog uit in het gebied. Zowel de Ethiopische regering als de rebellen worden ervan beschuldigd oorlogsmisdaden te plegen. De strijd heeft duizenden mensen het leven gekost. Zo'n 2 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. De partijtop van de Duitse christendemocratische CDU moet opnieuw worden gekozen. Dat heeft het huidige bestuur bepaald na de verkiezingsnederlaag twee weken geleden. Het besluit betekent vrijwel zeker het einde van partijleider en lijsttrekker Laschet. De CDU en de Beierse zusterpartij CSU haalden bij de Duitse parlementsverkiezingen de slechtste uitslag in hun bestaan. Bij de protestblokkades van Extinction Rebellion in Den Haag... heeft de politie vanmiddag ruim 60 actievoerders gearresteerd. De politie beëindigde de protesten van de klimaatactivisten... vanwege gevaarlijke verkeerssituaties. Sommige actievoerders hadden zich midden op een kruispunt vastgeketend aan een vrachtwagen. Een van de opgepakte arrestanten was een Volkskrant-verslaggever. Hij werd naar eigen zeggen met geweld een politiebusje ingeslagen. Hij is weer vrij, maar blijft verdachte. Twee van de negen Eindhovense terreurverdachten hebben twee jaar geleden een schietuitje gehad in Bulgarije, meldt Nieuwsuur. Een van de verdachten poseert met een geweer op een foto. Volgens hun advocaat Peter Plasman was het een toeristisch uitstapje in Bulgarije waar ze hebben geschoten. De mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Het weer nog, aardig wat buien vannacht, vooral in het midden en noorden.